van Kesteren met het NOS-journaal. Twee Russische schepen worden door de Britse marine begeleid door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. En afgelopen woensdag passeerden de schepen de straat van Gibraltar. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. De Britse marine zegt dat de observatie ook bedoeld is om kwaadaardige activiteiten af te schrikken. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor project Willow Oil. Dat zijn de omstreden plannen om naar olie te boren in Alaska. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Er zal geboord worden op drie locaties in het noordoosten van de staat... wat bijna 600 miljoen vaten olie moet opleveren. Met de goedkeuring voor de olieboringen breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Tussen Workum en Stavoren rijden tot zeker zondagavond geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt. Die kunnen door passerende treinen instorten. De dieren verhuizen mag niet, omdat de das een beschermde diersoort is. ProRail zegt het gebied goed in de gaten te houden. De spoorbeheerder gaat komende dag met instanties in gesprek om oplossingen te zoeken. De zet in de tussentijd bussen in op het traject. En de Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Het is nog onbekend welke voorwaarden hij heeft geschonden. Het weer in het binnenland buien, soms met hagel en onweer. Vannacht in het noordwesten is er nog wat regen.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 C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon. is jouw moment. Dus ga nu maar staan. En wees niet bang voor het leven. van Zandvoort, op 106.9 CFFM oh, yeah, oh, yeah. I wake up like a billion dollars in the morning I pick and choose from 20 cars I'm Mr. Foreign I take my whiskey, need to hide my mixed emotions. And they don't got a clue my life is like Parties over sleep Monkey in the middle of my money and my dreams Oh yeah My life is like high heels on the beach Perfect on the surface But I'm sinking underneath Oh yeah You know my life is like You know Life is priceless It's pressure but I guess pressure make diamonds You know my life is like Giddy up, giddy up, family daddy say don't do fancy like me But I'm cool with it, I got low miles on my Prius Rolling down the road with Jesus And my food at Applebee's is for free I got